Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gaat niet goed met Jimmy Carter, de oudste nog levende president van de Verenigde Staten. Na een aantal korte ziekenhuisbezoeken gaat hij naar huis... om daar zijn laatste dagen door te brengen met familie. De behandeling van de 98-jarige Carter is gestopt. Hij ontvangt nog wel hospicezorg. Jimmy Carter zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis. Rusland zegt met een passende reactie te komen op het besluit van Nederland... om Russische diplomaten het land uit te zetten. Wat die reactie is, is nog niet bekend. Volgens minister Hoekstra moeten de Russen weg... omdat Rusland weigert visa te verstrekken aan Nederlandse diplomaten... en omdat het land spionnen naar de ambassade in Den Haag stuurt. Nederland gaat daarom een maximum stellen aan het aantal Russische diplomaten. Dat mogen er niet meer dan vijf zijn, dus moeten er zo'n tien vertrekken. Ook sluit Nederland het consulaat in Sint-Petersburg. De politie heeft vanochtend een Nederlandse man aangehouden... die in Slowakije is veroordeeld voor moord. De man moet in dat land nog een celstraf van 20 jaar uitzitten. De politie ontdekte de man tijdens een controle van een binnenvaartschip... in een dorp aan de Westerschelde in Zeeland. Hij zit inmiddels vast in Middelburg en is in afwachting van zijn overlevering aan Slowakije. Tennisser Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de finale van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam te bereiken. De Italiaan Yannick Sinner was in twee sets te sterk voor de 26-jarige Griekspoor. Sinner treft morgen in de finale de Rus Medvedev... die eerder op de dag te sterk was voor de Bulgaar Dimitrov. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat eh, regen vallen.